12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In het Kamerdebat over racisme heeft premier Rutte herhaald... dat er wat hem betreft geen excuses komen voor het Nederlandse Nijverleden. Enkele fracties, waaronder de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie... drongen daar wel op aan. Volgens Rutte kun je mensen die nu leven niet verantwoordelijk stellen... voor daden uit het verleden. Ook in de Kamer krijgt het voorstel van D66 en CU onvoldoende steun. Wel wordt 2023 een herdenkingsjaar. D66 en GroenLinks hadden daarvoor gepleit... en Rutte noemde dat een goed idee. De slavernij is dan 150 jaar in Nederland afgeschaft. In een maand tijd zijn er bij de Duitse politie ruim 800 meldingen binnengekomen... in verband met de zaak van het vermiste Britse meisje Madeleine McCann. Een woordvoerder van de recherche noemt sommige aanwijzingen bruikbaar. Begin vorige maand werd een 43-jarige Duitse verdachte aangehouden. In mei 2007 verdween de driejarige Madeleine McCann... uit de slaapkamer van een appartementencomplex in de Algarve. Ze was in Portugal op vakantie met haar ouders en jongere broertje en zusje. In Grotebroek bij Enkhuizen is een auto een schoolgebouw ingereden. Op dat moment was er in de basisschool een bijeenkomst aan de gang. Niemand raakte gewond. Volgens een politiewoordvoerder is de bestuurder van de Renault Clio direct aangehouden en vastgezet. Hij wordt morgen verhoord. Onderzocht wordt of het een ongeluk was of dat de automobilist bewust is ingereden op de school. In Denemarken is de bekerfinale tussen de voetbalclubs Aalborg en Sønderjyske in de eerste helft door de scheidsrechter even stilgelegd omdat niet alle bezoekers zich aan het coronaprotocol hielden. Vooral de anderhalve meter regel werd overtreden door de supporters van Aalborg. Een aantal hardleerse supporters is door de politie het stadion uitgezet en ook werden er een paar arrestaties verricht. Na een kwartier werd de wedstrijd hervat. ging gingen met de beker vandoor na een overwinning met 2-0. Het weer. Hier en daar een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen in het noorden pittige buien met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In het zuiden valt slechts een enkele bui en daar komt ook de zon wat vaker langs.